Het vluchtelingenkamp werd gisteravond getroffen door een Israëlische luchtaanval. Het is een van de dodelijkste aanvallen van Israël sinds de oorlog begon. Waterschappen voeren extra inspecties uit om het waterpeil in de gaten te houden. Door de vele regen is er op veel plaatsen hoog water en er wordt ook nog meer regen verwacht. Ook dijken worden extra bewaakt. Bij de Roer in het Limburgse Vlodrop is al een mobiele nooddijk geplaatst. Het waterschap Rijn en IJssel verwacht dat het water in de twee rivieren nog zeker 2 meter stijgt. De hoogste waterstand wordt daar komende donderdag verwacht. De brandweer heeft twee mensen van het dak gered bij een brand in het centrum van Den Haag. Er was brand ontstaan op de eerste verdieping van een portiekflat. Twee bewoners waren daarom het dak opgevlucht en moesten met een hoogwerker naar beneden worden gehaald. Niemand raakte gewond door de brand. Wel is de portiekflat tijdelijk onbewoonbaar. Op NPO Radio 2 is om middernacht de top 2000 begonnen. Na een speciale muzikale mix werd de lijst door radio-dj Jeroen van Inkel afgetrapt... met hekkensluiter New York Minute van Don Henley. De populaire lijst wordt dit jaar voor de 25ste keer uitgezonden. Op Oudejaarsavond, kort voor 12 uur s'nachts, is de nummer 1 te horen. Dat is Bohemian Rhapsody van Queen, dat dit jaar voor de 20ste keer bovenaan staat. Het weer, het is nu zo'n 12 graden. In het noorden is het droog, maar in het zuiden blijft het vannacht regenachtig. Komende dag wordt nat met vooral in de middag en avond veel regen. Het blijft zacht bij 10 tot 12 graden. Op tweede kerstdag klaart het weer wat op.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 Mind your be, mind your be, mind your be, mind your be, mind your be, mind your be, mind your be, mind your be, mind your business, ness, ness. Mind your be, mind your be, mind your be, mind your be, mind your be, mind your be, mind your be, mind your be mind your beat, mind your beat, mind your beat.